Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Bus om burgerschaplessen te geven aan studenten. De lessen worden ook wel verantwoordelijk of kritisch denken genoemd. Op sommige mbo's worden ze al gegeven. Tijdens de lessen discussiëren leerlingen over onderwerpen als het vluchtelingenvraagstuk en het homohuwelijk. Op die manier moeten leerlingen volgens Bussemaker leren omgaan met verschillende meningen en elkaar leren te respecteren. Een man van 47 uit Hoge Zand moet drie maanden de cel in voor het maken en verzamelen van kinderporno. Ook liet hij zijn vrouw seks hebben met twee jongens van 14. Het OM had twee jaar gevangenisstraf tegen hem geëist. Zijn vrouw krijgt een werkstraf van 240 uur voor haar aandeel in de zaak. De rechtbank legde twee ook nog een jaar voorwaardelijke celstraf op. De zaak kwam aan het licht toen een van de misbruikte jongens naar de politie stapte. Agenten konden een gewiste filmopname terughalen. Op de laptop van de man stond ook andere kinderporno. Strijders van de Syrische oppositie hebben een belangrijke stad in het noordoosten van Syrië heroverd op IS. De stad Al-Shaddadi ligt aan de weg tussen de twee belangrijkste steden van IS, Raqqa in Syrië en Mosul in Irak. Behalve de stad zijn ook tientallen dorpen in de omgeving op IS veroverd. Het aantal vluchtelingen dat de oversteek van Turkije naar Griekenland waagt stijgt weer. Een week lang staken veel minder vluchtelingen de Egeïsche Zee over, maar gisteren waren het er weer bijna 5000. Vooral het weer lijkt van invloed te zijn. Afgelopen week stond er veel wind en het regende behoorlijk, maar nu het weer is verbeterd maken veel vluchtelingen de oversteek alsnog. Het weer dan nog. Later vanavond neemt de bewolking toe en tegen de nacht gaat het vanuit het westen regenen.